Jelle Visser met het NOS-journaal. Armin Laschet, de lijstaanvoerder van de Duitse centrumrechtse CDU-CSU... heeft tijdens een besloten fractiebijeenkomst zijn verontschuldigingen aangeboden... voor het slechte resultaat bij de verkiezingen afgelopen zondag. Hij erkende dat er fouten zijn gemaakt in de verkiezingscampagne. De Union, zoals CDU en CSU samen genoemd worden, haalde 24% van de stemmen. Het slechtste landelijke resultaat in de geschiedenis van de partij. Vier jaar geleden kreeg de partij onder leiding van bondskanselier Merkel nog bijna 33% van de stemmen. Enkele honderden mensen hebben vanavond in Almelo meegelopen met een stille tocht om de twee vrouwen te herdenken die anderhalve week geleden werden doodgestoken. Een vrouw van 70 en haar 52-jarige nicht kwamen om het leven toen ze werden neergestoken in een flat in Almelo. De 28-jarige verdachte ligt in het ziekenhuis. Hij werd neergeschoten door een arrestatieteam. Grote bedrijven worden definitief verplicht om meer vrouwen aan te nemen voor topposities. De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met een wetsvoorstel over een bindend vrouwquotum. Dat schrijft onder meer voor dat de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven... voor zeker een derde uit vrouwen moeten bestaan. De Haagse ex-wethouder Rabin Baldessing is met ingang van 15 oktober... de eerste nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Onder zijn leiding moet een nationaal programma worden opgesteld... en uitgevoerd om uitsluiting in Nederland tegen te gaan. Baldessing is voorgedragen door demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. En dan voetbal. Ajax heeft in de Champions League ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Turkse kampioen Besiktas werd in Amsterdam met 2-0 verslagen. Berghuis en Haller waren de doelpuntenmakers. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe, later gevolgd door wat regen. Morgenochtend gaat het overal regenen, maar later komt ook de zon af en toe tevoorschijn en wordt het een graad of 15. In de namiddag gaat het vooral langs de noordkust stevig waaien.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 Ik het is niet, ze is wat ik heb. voel in een half jaar, dus ik wil dat ze hier blijft, hier mag niet En tussen. Dat ze morgen weg is als ze al echt is, want heel de week is het verkeer, heel de week is het toekomst.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 Kom maar wat rijden, moet je je in die mooie slim. Ja, we hangen tot bouw, we zijn weer van scherm. Ver of missing out, heb een data puntje. Eh. Swipe, orties aan die hit, eh, hoe ah. Jullie shit gaat fout, hebben wat raar gespeeld.